Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De wrakstukken van vlucht MH17 liggen in het gebied waar hevige gevechten zijn... tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten. Dat zegt een verslaggever van de New York Times tegen Nieuwsuur. Hij slaagde erin de rampplek te bereiken... en zegt dat de strijdende partijen allebei een deel van het gebied in handen hebben. Vanwege de gevechten kunnen de Nederlandse forensische experts en marechaussees het gebied nog steeds niet in... Op Curaçao is de eigenaar van een aantal loterijkantoren opgepakt... in verband met de moord op politicus Helmin Wiels. De verdachte is Robbie Dos Santos. Hij wordt al langer in verband gebracht met de liquidatie. Vorige week werd oud-minister van Financiën Jamalodin al gearresteerd. Hij is de halfbroer van Dos Santos. Kort voor zijn dood kondigde Helmin Wiels aan dat hij de loterijen van Dos Santos wilde aanpakken. De vermoedelijke dader van de aanslag in het Joods Museum in Brussel is uitgeleverd aan België. De 29-jarige Frans-Algerijnse man werd kort na de schietpartij opgepakt bij een controle in Marseille. Door de aanslag op het Joods Museum in mei kwamen vier mensen om het leven. In Afghanistan is een neef en naaste medewerker van president Karzai omgekomen. Een zelfmoordenaar liet vanochtend bij Karzai een bom ontploffen die hij in zijn tulband had verstopt. De aanslag is nog niet opgeëist. Op een spoorwegovergang bij station Geleen-Oost is een trein op een vrachtwagen gebotst. De politie denkt dat de vrachtwagenchauffeur een inschattingsfout heeft gemaakt. Niemand raakte gewond, wel is er een enorme ravage. De kiezelstenen die de vrachtwagen vervoerde liggen op het spoor. Tussen Sittard en Geleen zijn bussen ingezet. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en zijn er flinke zonnige perioden. Maar in het zuidoosten is er kans op flinke onweersbuien... Het is 24 tot 27 graden. Morgen een geregeld zon en mogelijk wat lichte buien.